Minister Kamp van Economische Zaken waarschuwt dat er geen reden tot juichen is. Hij denkt dat het tekort over 2013 uiteindelijk licht boven de 3% uitkomt. De cijfers van het CBS zijn nu wat positiever... doordat de laatste vier kwartalen de opbrengst van de verkoop van mobiele telefoonfrequenties zijn meegerekend. Volgens het CBS stabiliseren de uitgaven zich, terwijl de overheidsinkomsten toenemen. De opwarming van de aarde leidt tot een veel forsere stijging van de zeespiegel dan tot dusver was aangenomen. In het jaar 2100 ligt de zeespiegel 26 tot 83 centimeter hoger dan nu. Dat heeft het VN-klimaatpanel bekendgemaakt bij de presentatie van het nieuwe klimaatrapport. In de vorige eeuw steeg de zeespiegel 19 centimeter. Volgens onderzoekers komt de stijging niet door een snellere opwarming van de aarde, maar van een beter inzicht in de gevolgen van het smelten van de ijskappen. De failliete reisorganisatie OAT ontraadt zijn klanten om op korte termijn naar hun vakantiebestemming af te reizen. Dat hebben de curatoren bekendgemaakt. OAT heeft alle vakantiereizen op langere termijn geannuleerd. Er kunnen ook geen nieuwe boekingen meer worden gemaakt. Aanleiding is de onrust die is ontstaan op vakantiebestemmingen waar klanten van OAT de hotelrekening zelf moeten betalen. Ook al is de reissom gedekt door de stichting Garantiefonds Reisgelden. De curatoren van OAT vinden het daarom niet langer verantwoord om mensen die al een reis hadden geboekt bij Aowad alsnog te laten vertrekken. In de Indiaanse miljoenenstad Mumbai is een gebouw ingestort. Volgens de laatste berichten liggen zo'n 50 mensen bedolven onder het puin. Het gebouw was vier verdiepingen hoog. Toen het instortte lagen bijna alle bewoners nog te slapen. Zeven mensen zijn gewond uit de puinhopen gehaald. Er wonen vooral ambtenaren van de gemeente Mumbai. Het weer veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Het blijft droog, temperatuur 16 tot 18 graden. Dit, Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden-Oost 2 kilometer. Op de A27 Utrecht-Breda bij Gorkum staat 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB... hebben het allemaal wel eens. Iets klopt er niet aan je auto. Gelukkig kunnen we nu ook bij twijfel de Wegenwacht bellen. Ze geven advies. En als het nodig is, komen ze naar je toe.